Freddy van met het NOS Journaal. Er trekt aan de bel over vechtsportgala's van loesje organisaties. Zaterdag wordt er een kickboxgala in zijn stad gehouden van een organisatie die eerder uit Amsterdam werd geweerd, omdat er veel criminelen bij betrokken zouden zijn. Leeuwarden gaf wel toestemming voor het evenement. De gemeente had niet de juiste verordening om op tijd te onderzoeken om wat voor organisator het gaat. Inmiddels heeft de burgemeester de verordeningen zo aangepast dat hij dergelijke organisaties snel kan onderzoeken. Hij raadt alle burgemeesters in het land aan hetzelfde te doen. Syrië vindt het goed dat waarnemers van de Arabische Liga nog een maand langer in Syrië blijven. Op verzoek van de Liga wordt de missie nu verlengd tot 24 februari. Wel hebben verscheidene Arabische landen hun waarnemers al teruggetrokken. Saudi-Arabië, Bahrein en Kuwait onder andere vinden de missie zinloos omdat het geweld in Syrië doorgaat. Joran van der Sloot gaat in beroep tegen zijn veroordeling door een rechtbank in Peru. Hij kreeg 28 jaar cel voor de moord op Stephanie Flores en moet de nabestaanden bijna 60.000 euro smartengeld betalen. Volgens een advocaat heeft de rechtbank verschillende zaken niet voldoende meegewogen. Zo bekende Van der Sloot de doden van Stephanie Flores al in een vroeg stadium en er zou sprake zijn van verzachtende omstandigheden. Van der Sloot zou leiden aan een posttraumatische stoornis die die opliep door de zaak Natalie Holloway. De Griekse filmregisseur Theodoros Angelopoulos is bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. De 76-jarige Angelopoulos was bezig met een nieuwe film. Tijdens zijn 40 jaar durende carrière ontving hij vele onderscheidingen voor zijn films, vooral op Europese festivals zoals Cannes. In 1998 kreeg hij daar de Palme d'Or voor zijn film De Eeuwigheid en een Dag. Het weer. Vooral in Zeeland kans op een spat regen. In het noordoosten vriest het licht. In het oosten kan het mistig zijn. Overdag bewolkt met wat lichte regen.